van 1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bijna 200 Britse en Ierse actrices maken een gezamenlijke vuist tegen seksueel misbruik op de werkvloer. In een open brief in de Britse krant The Observer schrijven ze dat het afgelopen moet zijn met seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. Onder de ondertekenaars van de brief zijn actrices Emma Watson, Keira Knightley en Emma Thompson. De Israëlische premier Netanyahu heeft op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München een brokstuk laten zien van een drone, volgens hem van Iraanse afkomst. De drone is vorige, waarschijnlijk vorige week neergeschoten boven Israëlisch grondgebied. Netanyahu richtte zich tot de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en vroeg of hij het brokstuk herkende. Volgens Netanyahu vormt Iran de grootste bedreiging voor de wereld en zal Israël niet toestaan dat het land een strop van terreur om de nek van Israël hangt. In, Utrechts, in het Utrechtse stadsdeel Leidse Rijn zijn vannacht drie auto's uitgebrand. Het vuur sloeg ook over op de woning waarvoor de auto's geparkeerd stonden. Volgens RTV Utrecht liep het huis behoorlijk wat rookschade op. Niemand raakte gewond. Ook in Arnhem brandden vannacht drie auto's uit. In beide gevallen sluit de politie brandstichting niet uit. In Eindhoven is een man van 23 verdronken na een avondje stappen. De man uit Boekel was met een kennis op stap, maar was op een gegeven moment zoek. Rond 4 uur vanochtend werd de kennis gewaarschuwd dat er iemand in het water lag. Anderhalf uur later werd het levenloze lichaam van de man gevonden. Over de toedracht is nog niets bekend. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse mannen zich geplaatst voor de halve finales van de ploegenachtervolging. Sven Kramer, Koen Verwij en Jan Blokhuizen reden de tweede tijd. Nederland stuit woensdag in de halve finale op Noorwegen. De andere halve finale gaat tussen Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Het weer geregeld zon, maar in de loop van de dag komen er wolkenvelden vanuit het westen het land binnen. Het wordt 5 tot 8 graden.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 You put a woman in front and a man behind. Oh, I have a oh. Me and my white talk, short drill and a lot. Any caliber you, I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land when it's to me to say, Who let the dogs out?